Zag twee beren broodjes smeren, oh dat was een wonder. Was een wonder, boven wonder, Dan die beren smeren konden. Hi, hi, hi, ha, ha, ha, stond bij en ik keek erna. Al in het groen, groen, knollen, knollen land, daar zaten twee haasjes, heel paar De een die blies de fluit, de fluit, de fluit, en de ander sloeg de heeft er een geschoten. En dat heeft naar men denken, denken kan een ander er verdroten. je met uw blanke veren, vlieg je niet door alle weer. Kan geen regen deren, als hij rondwaalt heen en weer. Altijd is Altijd proper in de kuit. Zijn uw pruimpjes blankerij. Klein, klein kleutertje, wat doe je in mijn hop? Je plukt er al de bloempjes af en maakt het veel te grof. maatje die zal geven, papaatje die zal slaan. Klein, klein kleutertje wil uit mijn gaan je het wieltje nog gezond. Klapperen je handjes, zet je handjes in je zij, op je hoofdje allebei. Dan gaat kindjes neusje voorbij, klapperen in je handjes. Wel, wat zeg je van mijn kippen? Wel, wat zet je van mijn haan? Hebben ze geen mooie veer? maar u de kleur niet aan. Pas wat zeg je van een kind? Van wat zijn je van een haar? Ik zei er wel ja, ik zei er wel ja, ik zei er wel ja, wie sta stil? En waarom zou ik stil te staan? Ik heb van mijn leven geen kwaad gedaan. Ik zei er wel ja, ik zei er wel ja, ik zei er wel ja, wie sta stil?